De graafmachine was op het plafond van de tunnel terechtgekomen. Het treinverkeer werd meteen stilgelegd, maar na onderzoek bleek er geen gevaar te zijn. Het weghalen van de graafmachine was een precisiewerkje en kostte uren voorbereiding. Het takelen zelf duurde maar een paar minuten. Er reden geen treinen onderdoor omdat de Velserspoortunnel dit weekend al gesloten is voor andere werkzaamheden. In Iran worden strenge maatregelen genomen om demonstraties komende week de kop in te drukken. Maandag is het in Iran de dag van de student. Een dag waarop de laatste jaren vaak tegen de regering werd gedemonstreerd. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de afgelopen weken bijna 100 studentenleiders zijn opgepakt. De media worden verder aan banden gelegd. Van maandag tot en met woensdag zijn journalisten niet welkom in het centrum van Teheran. Volgens de oppositie heeft de regering veiligheidstroepen uit de provincie naar Teheran gehaald. En mogelijk zal de regering het mobiele telefoonverkeer de komende dagen verstoren. In juni waren er massale protesten in Iran tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. Met harde hand werd daaraan een einde gemaakt. Spanje heeft voor de vierde keer de Davis Cup gewonnen. In de finale tegen Tsjechië, die in Barcelona werd gespeeld, wonnen de Spaanse tennissers Verdasco en Lopez de dubbel. Spanje is daarmee op een 3-0 voorsprong gekomen en kan niet meer worden ingehaald. Gisteren wonnen Nadal en Ferrer allebei hun enkelspel. Spanje was ook vorig jaar de winnaar van de Davis Cup. Het weer, de bewolking neemt toe en later gaat het regenen. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 7 graden. Morgen overdag is het bewolkt en van tijd tot tijd valt er dan regen.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 Tijd voor het tweede en laatste uur van de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Even voor de klok van 5 uur hoor je wat de beste plaat is op de vrijdag voor pakjesavond. 4 december 2009 vandaag. Aflevering 46 alweer van de hitlijst. 19e jaargang dat we alweer doen eh, voor de Euro Breakdown. De lijst met de 40 heetste hits van Europa bestaat deze week uit 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Cobra Starship, Good Girls Go Bad en ook Wylon met zijn Wicked Way. Eh, beide na 12 weken uit de lijst. Ina Bob Taylor, Deja Vu hoorde je net 11 plaatsen winst. David Guetta en een Sexy Bitch, wel 17 weken in de lijst, daarmee het langs eerst. Ze zakken er ook 21 en dalen daarmee het snelst van allemaal. Even de geschiedenis van 4 december 1930, een dag die eh, een hoop meiden nu nog plezier aan beleven. Het Vaticaan nu keurt namelijk de periodieke onthouding goed als methode voor anticonceptie. Het Beatles-album Beatles for Sale komt uit, dat was in 1964. En in 1994 was het eh, in Sydney verspeelde Nederland, Nederland de wereldtitel door in de finale het WK hockey naar strafballen van Pakistan te verliezen. Pakistan is toen wereldkampioen werd.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 Deze week gaat hij 8 plaatsen omhoog naar nummer 19 met zijn hitsingle One Love. Je hoort hem hier op CFM. Guess I left my world in somebody's hands I don't like to hurt much, but everyone gets one to rely on.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 Afkomstig vanaf plek 27. Die pakte dus aardig wat plaatjes winst in één keer. U hoort het overzicht muziekje. Je denkt van wat gaan we doen dan? Nou, we gaan even naar Australië. Daar gaan we kijken hoe de top 10 eruit ziet. Op nummer 10 vinden we daar Britney Spears met Tree, het van 9 naar 10. Vanessa Amorossi, This Is Who I Am, zakkend van 5 eh, naar 9. Rihanna, Russian Roulette, stond vorige week nog op 7. In haar derde week zak ze al naar plek 8. The Empire State of Mind, JC en uh, Alicia Keys. Vorige week nog op 12, deze week omhoog naar nummer 7. Trios featuring Kate Perry. Starstrucks, 10 weken lang staan ze in de lijst. Van 4 zak het naar 6. Lady Gaga komt ook terug in deze top 10. Bad Romance, vijf weken in de lijst van 6 eh, omhoog naar nummer 5. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, 13 weken in de lijst, zak het van 3 naar 4. Jay Sean featuring Lily Wayne, Down, staat 5 weken daar in de lijst, zakt van 2 naar 3. Stan Walker met Black Box komt helemaal nieuw binnen op de nummer 2 positie in Australië. De beste plaat in Australië is nog steeds TikTok van Kaisha. 6 weken lang staat ze ondertussen daar in de lijst, waarvan ze nu de derde week achter elkaar de beste plaat is in Australië. Wij gaan verder met de lijst voor geheel Europa. Daar vinden we op nummer 15 een dame die zes weken lang in de lijst staat. Vorige week nog een, eh, op 19 stond en nu dus vier plaatsen verder omhoog gaat. Het maakt allemaal haar heel weinig uit waar ze staat. Je hoort de zingen van Alicia Keys. It doesn't mean anything. I love you, I love you. You say that you love me. We both know you don't mean it every day. But somehow you got me. So I put up with anything you say. Because I love you. Zandvoort hoorde je één van de drie zittenblijvers uit de Euro Breakdown. Trouwens ook de eerste zittenblijver die we tegenkomen in de lijst. Mando Diao, we kennen ze nog van eh, Dance With Somebody, maar dit was hun volgende single Gloria. Zeven weken lang alweer in de lijst van Europa en blijft dus zitten op nummer 12. Op nummer 20, 11 plaatsen winst in de tweede week. Ina en Bob Taylor, déjà Vu. Op nummer 19 vinden we David Guetta met One Love. Drie weken in de lijst van 27 omhoog naar 19. Lady Gaga, Bad Romance. Vier weken in de lijst van 23 omhoog naar nummer 18. Lady Gaga, AA, Nothing Else. I Can Say staat nu 12 weken in de lijst. Zak van 15 naar 17. Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Zak van 13 naar 16 in eh, zijn achtste week. Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything gaat de vier omhoog van 19 naar 15. Staat nu 6 weken in de lijst. September Because I Love You eh, van 18 naar 14 in de vijfde week. De Sugar Cat Sexy zakken van 11 naar 13 in de negende week. En Mando Diao hoorde je net met Gloria blijft dus zitten op nummer 12 in de zevende week. Robbie Williams met Bodies, 11 weken in de lijst. Deze week op plek 11. Staat 8, eh, staat 8 weken, nee, komt vanaf 8 naar 11. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play. Vorige week eh, nog op nummer 6, deze week op nummer 10. Staat wel weer 9 weken in de lijst van Europa dat jullie er wat minder lang in staat. Vier weken maar in totaal. Dat is de single van Snow Patrol. Vorige week stonden ze nog wel op 16, dus... Als ze nu naar 9 gaan, doen ze het toch wel redelijk goed. Just Say Yes komt dus vanaf 16, gaat naar 9. Zometeen weer even het weer en verkeer.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 ZFM, Westkust, weerbericht. November was zeer zacht en ook zeer nat. En nu krijgen we weer een periode met wisselvallig en vrij zacht weer. Vandaag en de komende dagen hebben we te maken met veel bewolking en regen. Vandaag passeren we een storing en vallen er enkele buien. Maar vanmiddag neemt wel de buiigheid geleidelijk wat af. Tussen de buien door zien we soms ook een klein stukje zon. De wind waait uit zuidwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur die gisteren nog eh, steeg naar 10 eh, graden, komt vanmiddag niet verder dan een graadje of 7. Vanavond kan er nog enkele buien vallen, maar komende nacht blijft het droog en klaart het wat op. De zuidwestelijke wind krimpt naar het zuiden en neemt over land toe naar vrij krachtig en aan zee naar hard. De temperatuur daalt naar ongeveer 3 graadjes. Morgen heeft de bewolking weer de overhand en valt er geruime tijd regen. Later krijgt de regen een eh, meer buiig karakter. De vrij krachtige zuidelijke wind die eh, ruimt in de middag naar het zuidwesten en neemt dan langzaam in kracht af. De temperatuur stijgt morgen niet verder dan 8 graden. Pakjesavond beginnen we nog met wat buiigheid, maar de regen die trekt naar het noordoosten weg en later op de avond en het eerste deel van zondagnacht is het toch vrijwel overal droog. Het droge weer is maar tijdelijk, want later in de nacht gaat het weer eh, regenen. De matige zuidwestelijke wind krimpt wederom naar het zuiden en neemt toen naar vrij krachtig. Zondag is dan bewolkt en valt er enige tijd regen. Later op de dag eh, trekt de regen naar het noordoosten weg en klaart het wellicht nog ietsjes op. De rest van de week houden we toch weer eh, te maken met wat wisselvallig herfstweer. Een blik naar buiten werpt ons dat het inderdaad niet al te lekker is op dit moment. Wat ook niet lekker is, is op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en Knoop het Velsen. Daar staat namelijk file. Het is niet veel, maar toch als je erin staat is het net lullig. 2 kilometer bij elkaar. Dan heb ik er nog vier voor je op de A10. Dat is de Ring van Amsterdam. Watergasmeer richting de Nieuwmeer tussen Nieuwedam en Knoop het Koenplein. Daar vier. De Nieuwmeer richting Watergasmeer, tussen Oud-Zuid en Duivendrecht 3. Koenplein richting Watergasmeer, tussen Sloten en de Rij 2. De laatste op de ring van Amsterdam. De nieuwe richting Koenplein tussen Osdorp en Westpoort. Daar staat namelijk nog eens 4 kilometer achter elkaar. Ook wel wat goed nieuws voor je, want op dit moment staat nergens een eh, gemelde flitser. Dus op zich zouden we overal gewoon lekker door kunnen rijden. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. En de hitlijst van Europa gaat verder met Britney Spears. Dit is 3. 1, 2, 3, not only you and me. Got 180 degrees and I'm caught in between.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 Zeven weken lang staat hij in de lijst er al mee. Vorige week nog op 9, deze week omhoog naar nummer 7. En vorige week op 7 en deze week twee plaatsen omhoog naar nummer 5. Zesde week in de lijst van Europa, dit is Rihanna Russian Roulette. Er zit er inderdaad nog eentje tussen, de nummer 6. Die is van Pink deze week. Zij staat 7 weken in de lijst en zakt van 5 naar 6. Nu dus nummer 5, Rihanna. Daarna krijgen van mij nog eh, Beyoncé met Radio. Ook één van de zittenblijvers van deze week. Take a breath, take a deep, calm yourself. He says to me, if you play, you play for key. Take the gun. samen met Rihanna. Gaan we even een blik werpen op de Nederlandse enige echte top 40. Daar in totaal vijf nieuwe binnenkomers. Morning After Dark, Timbaland, Nelly Furtado, featuring Show Shy. 35 komt de Sweet... potion, de Swedish potion van de Tramp Tramps. Nieuw binnen op 35, ja. Jason Mraz, Butterfly, nieuw win op 34. Wolf, Click Clack, nieuw win op 32. En Fireflies van All City, nieuw win op 14. Het masker van Nick en Simon vorige week nog op 14, nu omhoog naar 10. David Guetta, Sexy Bitch, zak van 6 naar 9. Keisha TikTok gaat van 10 naar 8 toe. En Empire State of Mind JC blijft zitten op 7. Heaven Met You Yet, Michael Bublé zakt van 4 naar 6. Keen met No Surrender blijft staan op 5. Woman van Anouk gaat van 9 omhoog naar 4. Meet Me Halfway van de Black Eyed Peas blijft staan op 3. En bovenin dan, ja, ze wisselen toch even van stuivertje. Stereo Love, Edward Maya zakt van 1 naar 2. Just Say Yes van Snow Patrol omhoog van 2 naar 1. Ik heb eigenlijk nog vier platen te gaan, maar ik ga het niet redden.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 Acht weken lang staat ze nu in de lijst van Europa. En ze blijft dus zitten op nummer 4. Ik wil je toch niet helemaal de nummer 3 onthouden. We gaan een klein stukje luisteren. Het is natuurlijk de ex nummer 1. Edward Meyer met Serial Love staat nu 10 weken in de lijst. Vorige week was hij de beste van Europa. Nu moet hij er twee voor zich gedulden. Hij zakt namelijk van 1 naar nummer 3. Zometeen de nummer 2 en 1 nog. Die gaan we gewoon weer helemaal volledig draaien voor je ja, het nieuws is onvermijdelijk. Hè? Dat wilde gewoon om vijf uur helemaal in. het over dus Edward Maya met Stereo Love. De nummer 2. Net als vorige week is hij in handen van Whitney Houston. Million Dollar Bill haalde net niet om de nummer 1 te pakken. Elf weken lang staat deze dame alweer in de lijst. van weg geweest, hè? Whitney Houston. Vroeger had ze hits achter hits, de hele tijd niks gehoord. En nu staat ze alweer 11 weken lang in de hitlijst van Europa. New Breakdown, iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier op CFM Zandvoort. De vraag is dan natuurlijk, wat is de nummer 1 van Europa? Nee, verder kan je niet. Nummer 1 is echt de hoogste plek die je kan halen.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 nothing left.